De juistheid van de citaten is niet te controleren, want de journalist gebruikt geen... In 2007 stierven de dieren vrijwel uit in het land door een uitbraak van een dodelijke schimmelziekte. Wetenschappers hebben ontdekt dat bepaalde soorten weer terugkeren. Dat is opvallend, omdat de schimmel nog steeds aanwezig is in het gebied.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Twee nieuwe werken. En, eh, maar ja, eh, ik moet toch constateren dat de stroom van nieuwe muziek eh, op begint te drogen. Ehm, dus, maar dat maakt niet uit. Ik heb zat, zat werkjes. dus we zullen ons niet vervelen. In ieder geval, het is een nieuw werkje van, van vandaag in dit uur een nieuwe artiest, Joe, Joey Curtin, Between Earth and Heaven. En even, de, moet ik even achter me kijken op een ander beeldscherm. oh eh, ja, Pravoel, natuurlijk, met eh, Silent, Silent Speaks. Dat is nog wel een mooie titel, hè? Silent Speaks. Pravoel, ja, een, Nederlander, zoals ik al in het vorige uur zei. Eh, en die hele fraaie muziek maakt. En natuurlijk even in een website.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 Dat doet hij in een reactie op het nieuws dat Rusland meer dan 150 westerse diplomaten wil uitzetten. De Russische minister Lavrov is boos dat westerse landen Russische diplomaten uitzetten vanwege de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal in Engeland. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat bekijken of het maken en bezitten van een pedo-handboek verboden kan worden. Het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat op het dark web, een afgeschermd deel van het internet, al jaren een handleiding te vinden is over hoe kinderen het best ongemerkt misbruikt kunnen worden. In het handboek staat tot in detail beschreven hoe pedofiele kinderen bijvoorbeeld kunnen leren hoe ze geheimen moeten bewaren en hoe alle DNA-sporen na het misbruik kunnen worden gewist. Het Vaticaan is kwaad op een Italiaanse journalist die heeft gemeld dat paus Franciscus het bestaan van de hel ontkent. De paus is volgens het Vaticaan verkeerd geciteerd. De journalist had de paus gevraagd waar zondige zielen na hun dood naartoe gaan en waar ze worden gestraft. De paus zou daarop hebben geantwoord dat ze niet worden gestraft, maar verdwijnen. De juistheid van de citaten is niet te controleren, want de journalist gebruikt geen bandrecorder en maakt geen aantekeningen van zijn interviews.